Onderzoekers van de Universiteit van Cambridge kraakten de kaart... en betaalden er in Nederland illegaal mee. Ze deden dat op verzoek van het VPRO-programma Goudzoekers... dat vanavond een uitzending over het onderwerp heeft. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken vallen de problemen wel mee. De ENV-chip is bedoeld om een eind te maken aan het grootschalige skimmen van pinpassen. Voor de derde achtereenvolgende dag zijn er problemen met de Randstadrail. Maandag en gisteren konden de treinen tussen Rotterdam en Den Haag niet rijden door bevroren bovenleidingen. Dat probleem is opgelost, maar nu kampt het vervoerbedrijf RET met een wisselstoring. Daardoor moeten reizigers van Nooddorp naar Den Haag met de bus. Het vervoerbedrijf had al bussen klaarstaan voor het geval bevroren bovenleidingen vandaag opnieuw problemen zouden veroorzaken. Of de wisselstoring ook te maken heeft met de vorst is niet duidelijk. Een Zwitserse geoloog moet zich voor de rechter verantwoorden voor het veroorzaken van aardbevingen. De man is manager van een bedrijf dat is gespecialiseerd in het opwekken van energie met aardwarmte. Eind 2006 werden boringen in de stad Basel stopgezet nadat die een aantal aardschokken hadden veroorzaakt. Ronde een van 3,4 op de schaal van Richter. De geoloog kan vijf jaar cel krijgen. Op het sportgala van NOC-NSF is wielrenster Marianne Vos opnieuw uitgeroepen tot sportvrouw van het jaar. Vos won dit jaar onder meer voor de tweede keer de wereldtitel veldrijden. Sportman van het jaar werd turner Epke Zonderland die op het WK tweede werd op het onderdeel rekstok. Sportploeg van het jaar werden de zwemsters, die wereldkampioen werden op de 4 keer 100 meter vrij.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 Tijd voor Vrijdagavond live. Het CFM-programma rechtstreeks uit de bar van Hotel Hoogland. En het is weer de vierde vrijdag van de maand. Dat betekent dat het JES-team weer aan de bak moet. Samenstelling en presentatie Tom Hendricks. Techniek Roy Haldeman en Daan Lefferts. Hotel Hoogland. Dat betekent rustig aan. En daarom koos ik een... Eh, compositie van pianist John Lewis, geschreven voor het Modern Jazz Quartet in 1954 en ook door het kwartet uitgevoerd. Met een speciale gastsolist, de alt-saxofonist Phil Woods, getrouwd met de weduwe van de altspeler Charlie Parker, Django. without my baby, and I just don't. dreary weather on my mind. I think it's raining all the time. Visions of you in Havana, round my head like dragonflies. <sighs> it makes my heart sigh. Since my baby left me, all I can do. weather on my mind. I think it's raining all the time. feels like I'm paying love dues. I've got the peach tree blue. de Peachtree Blues. Gezongen door de Amerikaanse zangeres Janelle Monet. In 2005 op single uitgebracht en met een prachtige, passievolle begeleiding. De Amerikaanse Patricia Barber, bouwjaar 1956, is een zingende pianiste die met haar improvisatietalent soms extreme paden opgaat. Ik heb in mijn leven al heel wat eh, uitvoeringen gehoord van de Cole Porter song I Love Paris. Maar de versie van Patricia Barber is extraordinair. I used to be so fancy free, but now I'm lonesome as can be. To one lucky day, you came my way. I never knew what love was all about until I met you. I used to think there'd never be a boy who ever care for me, and what a you know? You made it so. I never knew what love was all about until I met you. of my eyes each time I try to realize that your love is mine. Ain't it just fine? I never knew what love was all about until I met you. Since I found never knew what love was all about until I met you. I'm the happiest girl. Cause you've got my head in a whirl. I never knew what love was all about until I met you. till I met you. I never knew what love was all about until I met you. Until I Met You was van oorsprong een country ballad gecomponeerd door William Riddle. Maar hij kwam al snel in, de, in het jazzrepertoire terecht. En het werd hier met veel souplesse gezongen door Sarah Vaughan. Op de berg Corcovado bij Rio de Janeiro staat een enorm Christusbeeld. Christi Redentor. En ook daar werd muziek aangeweid die in de jazz terecht is gekomen. Het wordt hier gespeeld in een bijzonder arrangement met als solist de Amerikaanse jazz- en rhythm and blues trompetist Donald Byrd. Dat was nog een keer Phil Woods, maar ditmaal niet op alt sax, maar op klarinet. Samen met jazzjurist Stefan Grappelli speelde hij een uit 1937 daterende song van Roger and Hart, Have You Met Miss Jones. Gistermorgen is op 84-jarige leeftijd de Nederlandse jazz-entertainer Pierre Beck overleden. Kort na de Tweede Wereldoorlog begon zij als pianiste en zangeres in het sextet De Millers van de Molenaar en enkele jaren later richtte ze haar, eigen combo op. Ze was eigenlijk een autodidact en kon aanvankelijk geen noot lezen. Toch hield zij het in de harde jazzwereld 63 jaar vol, tot in 2003, en behaalde zij succes op succes. Haar eerste eigen hit scoorde zij met P.S. Boogie, die evenals andere songs tot evergreen is verheven. In de zomer van 1950 verhuisde zij naar Scheveningen waar zij een jaar later haar eigen jazzclub opende, de Vliegende Hollander. En van daaruit vloog zij uit over de hele wereld om te spelen en te zingen. Sinds 1965 woonde zij met haar levensgezellin in het Spaanse Torremolinos, wat een moeilijke naam toch altijd weer, waar zij dus gisteren aan een hartaanval overleed. Ik heb hier een opname van Pierre Beck waarin zij met de Millers Samen met Sunny Day het nummer Get Up Them Star Sings met Koen van Nassau op de piano. Beck de internationale jazzwereld veroverde. We hoorden daarnet de authentieke jazzviolist Stefan Grappelli. Ik pak er eens even een heel andere jazzviolist bij, Jean-Luc Ponty. Die door de muziek van Maas Davis en John Coltrane tot de jazz werd verleid. De Fransman bespeelt vooral de elektrische viool. Luister naar zijn explosieve spel in het nummer Caracas.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 Die in 1952 dankzij Johnny Otis al professioneel in de muziek ging werken. Ook Earl Hines speelde ooit een rol in het leven van Etta James. Een pianist die als 17-jarige in 1920 al in de jazz terechtkwam en is meegegroeid in de ontwikkeling van deze muziekvorm. Luister naar een moderne Earl Hines samen met vibrafonist Lionel Hampton in het mooie nummer Misty van Al Garner. can be sunny with never a sigh. Don't need what money can buy. Birds in the trees sing their day full of song. Why shouldn't we sing chipper all the day, happy with my lot. How do I get that way? Look at what I've got. I got rhythm, I got music, I got my man who could ask for anything more. I got daisies in green pastures. I got my man who could ask for anything more. Old man trouble, I don't mind him. You won't find him round my door. I got starlight, I got sweet dreams. I got my man who could ask for anything more. Who could ask for? anything more. I got rhythm, I got music. I got my man who could ask for anything more. I got daisies in green pastures. I got my man who could ask for anything more. Old man trouble, I don't mind him. You won't find him round my door got starlight, I got sweet dreams. I got my man who could ask for anything more.